Michel Koenen met het NOS-journaal. Melania Trump, de vrouw van president Trump... verafschuwt het nieuwe Amerikaanse beleid... om kinderen van illegale weg te halen bij hun ouders. Zo hoopt dat de Republikeinen en de Democraten... het snel eens worden over een hervorming van het immigratiebeleid. De wetten moeten worden nageleefd, zegt ze... maar ze wil ook dat het land met het hart wordt bestuurd. De uitspraken van Melania zijn opvallend. Ze bemoeit zich zelden of nooit met de politiek van haar man... en doet daar nooit uitspraken over. In Jalalabad in het oosten van Afghanistan is voor de tweede keer in twee dagen tijd een zelfmoordaanslag gepleegd. Er zijn zeker 19 doden en 60 gewonden. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen in Jalalabad lijken het werk van terreurgroep IS. De taxichauffeur die zaterdag in Moskou acht voetgangers aanreed... had al twintig uur niet geslapen, heeft hij gezegd tijdens een verhoor. Daardoor zou hij in slaap zijn gevallen achter het stuur. De chauffeur van 28 uit Kirgizië stond achter een aantal auto's te wachten... in de buurt van het Rode Plein. Plotseling draaide hij de stoep op. En op het WK voetbal heeft Brazilië met 1-1 gelijk gespeeld tegen Zwitserland. Mexico zorgde eerder voor een stunt door regerend wereldkampioen Duitsland te verslaan met 1-0. De goal was van PSV'er Lozano. En bij Mexico viel Rafael Marquez in. Dat maakte hem de derde speler ooit die op vijf verschillende WK's in actie is gekomen. En ook zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus die presteerden het al eerder. Het weer nog blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Overdag en dinsdag wisselen wolken en zon elkaar af... en wordt het 19 tot 23 graden.